Op de boten en in de vliegtuigen zaten enkele mensen. In de Eurostar-treinen was het iets drukker. Deze vrouw is blij dat ze de kerst niet alleen door hoeft te brengen. Toen vannacht eh, eh, werd verteld van joh, de grenzen gaan open. Dat was even, ja, dat was even een heel erg... Eh, grote opluchting. Ja, dat je toch met kerst bij elkaar kan zijn in deze, in deze tijden. Passagiers uit het Verenigd Koninkrijk moeten een negatieve coronatest laten zien. Het geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs. Maar voor de kanaaltunnel is het zo druk met vrachtverkeer... dat sommige chauffeurs al rekening houden met een kerst op de parkeerplaats. Ja, we hebben hier allemaal nog een koelkast zitten, dus we kunnen natuurlijk al vooruit. We hebben besloten om te gourmetten bij Frans in de auto. Dat is de zuiverste, dus het eh, gaat <laughs> vet worden van binnen. De besmettingscijfers zijn iets gestegen vandaag. Er kwamen bijna 10.500 positieve testen bij in één dag. En dat zijn er een paar honderd meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nog evenveel coronapatiënten. Het is nog een stuk drukker op de weg dan tijdens de vorige lockdown, blijkt uit cijfers van Flitsmeister die RTL Nieuws heeft. In het voorjaar waren er ruim 40% minder auto's op de weg, nu 14% minder. Veel mensen gaan dus toch nog de weg op. Voor het eerst heeft een transvrouw een misverkiezing gewonnen in ons land. Solange Dekker van 24 uit Amsterdam is dit jaar Miss Noord-Holland. I feel privileged. Het is echt gewoon een eer eigenlijk om dit eh, nu eh, te winnen en om deze sjerp eh, te mogen dragen. ze gaat nu ook door naar de nationale misverkiezing. En de Efteling overweegt juridische stappen tegen de makers van een seksfilm die is opgenomen in een vakantiehuisje van het park. De 50 minuten durende film met de naam Ben en Natasha Bootcamp 1 dook een tijdje geleden op op Pornhub. Welkom bij weer een nieuwe vlog van Ben en Natasha. Vandaag zijn wij te gast op een hele mooie locatie. niet alleen Ben en Natasja hebben seks, er doen nog veel meer mensen mee. Het park zegt tegen Omroep Brabant dat dit soort opnames absoluut niet passen in de wereld van de Efteling. Zeker niet omdat er veel gezinnen komen. Het weer, het is bewolkt en lokaal een flink wat regen vallen. Morgen wordt het droog en breekt af en toe de zon door. Wordt dan zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Regeringsleiders hebben te horen gekregen dat ze morgen beschikbaar moeten zijn... in het geval dat er een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk komt. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens andere bronnen is het vooral een formele mededeling. Het Verenigd Koninkrijk is begonnen met testen... maar er zijn nog altijd forse vertragingen voor chauffeurs... die via Dover naar Frankrijk moeten reizen. Inmiddels heeft Frankrijk het reisverbod opgeheven... voor iedereen die een negatieve test kan tonen. En in een tijdelijk vluchtelingenkamp in Bosnië heeft een grote brand gewoed. Daarbij zijn de tenten en voormalige onderkomens van 1200 migranten verwoest. Bij de brand raakte niemand gewond. De meeste bewoners waren vertrokken. En het weer, het is bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen trekt de regen weg en is er wat ruimte voor de zon.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 with love sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly sight to behold for the young and the old. to take her home Where's her. No. unhears you. She'll unhears you.